Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 50.000 euro uit... voor de gouden tip in het onderzoek naar de explosies bij een Vlaardingse loodgieter. Er zijn al meerdere uitvoerders veroordeeld en explosies voorkomen. Maar wie erachter zit, blijft een mysterie. Begin deze week ging er weer een explosief af bij het huis van de loodgieter. Die zegt zelf geen idee te hebben waarom hij doelwit is. De, reden zal echt zijn dat iemand die manier niet mag. In het begin dacht ik geld, jaloezie, eh, zoiets. Want sowieso, ik ben geen dealer, ik ben geen drugscrimineel niets niet. In totaal staat het aantal explosies en pogingen daartoe nu op 23 bij het huis in Vlaardingen. Studenten in de grote steden moeten nog dieper in de portemonnee graaien om de huur te betalen. De huurprijzen in de studentensteden zijn het afgelopen jaar opnieuw omhoog gegaan. Kamers met 5% en appartementen met bijna 2%, blijkt uit cijfers van Kamernet. Voor een kamer in Amsterdam betaal je nu zo'n 950 euro. Ter vergelijking, een kamer in Leeuwarden is drie keer zo goedkoop. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat vooral huisjesmelkers belachelijke huur vragen. We zien dat huisjesmelkers zich al langer niet aan de wet houden. En kamers van een paar vierkante meter verhuurd worden voor 800, 900 euro eh, per student. En daarom is het zo belangrijk dat de huursector gereguleerd wordt. Eh, en daarom roepen wij eh, Eerste Kamerleden op om op korte termijn in te stemmen met de wet betaalbare huur van minister De Jonge. Want alleen zo zorgen we ervoor dat eh, huisjesmelkers aangepakt worden. Het wordt een spannende avond voor de groene sloopkogel, darter Michael van Gerwen. Hij kan vanavond voor de achtste keer in zijn carrière de Premier League winnen. Hij heeft er zelf wel vertrouwen in, want hij speelt met nieuwe pijlen. Ja, zijn een stuk anders. Eh, maar uiteindelijk heb ik daar ook uh, al een keer in gespeeld, Heb ik ook al de UK Open mee gewonnen. Daarna heb ik ze aan de kant gelegd. Ik weet eigenlijk ook niet waarom, maar <laughs> het is gebeurd. En ja, ik pakte ze nou op en voelde lekker, voelde vertrouwd. En dat is heel belangrijk. Van Gerber moet vanavond meteen aan de bak. Hij speelt in de halve finale tegen wereldkampioen Humphries. Het weer. Vanavond kan er vooral in het zuiden nog een buitje vallen. Later droogt het overal op. Morgen ook een mixdagje. Dan meer kans op regen. Ook met onweer. En het is dan zo'n 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een drukke avondspits. meeste vertraging op dit moment op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij de wegwerkzaamheden bij Purmerend, daar waar één rijstrook open is, heb je een kwartier oponthoud.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 Uh. Don't wanna think about no. it. Don't wanna talk about mm. it. Hmm. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about uh. it. Feeling the blues about yeah. it. I just but can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Uh, Should I know better when you came around? Should I know better that you were gonna make me cry? And now it's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lie funky stuff showing up.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 In Iran is de begrafenisplechtigheid aan de gang van president Raisi. Hij kwam zondag om het leven bij een helikopterongeluk. Tienduizenden mensen wonen de begrafenis bij. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken is... bij verschillende explosies in Alkmaar begin dit jaar.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 you now je even de non-stop er even naast eh, in dat opzicht. Want eh, sowieso gaan wij straks nog een eh, programma doen dat heet Alternative FM. En wat gaan we dan doen? We hebben straks Feline Spiegel hier in de studio. En die gaat al iets laten horen van haar debuutalbum. Dat heb ik ook al laten vertellen. Het is een debuutalbum. Ik geloof dat er zeven of acht nummers staat op dat album. En uh, ja, ze zal vanavond hier eh, wat, eh, wat laten horen. Terwijl ik ook met haar op dit moment moet appen. Want, want anders dan staat ze weer ergens bij de verkeerde halte. Dat is ook altijd heel erg leuk. En ik heb nog één nummer die ik nog heb klaar staan. En dat is een nummer, want ik zat van de week eventjes naar de televisie te kijken. En er werd op een gegeven moment een film vertoond van Van Toe. En daar zat dit fijne nummer in. Van The Cure.